Jelle Visser met het NOS-journaal. Groningen, Friesland en Drenthe krijgen in totaal 438 miljoen euro uit Europese fondsen. Dat heeft staatssecretaris Keizer bekendgemaakt. Een kwart van dat bedrag is bedoeld voor innovatie in het midden- en kleinbedrijf. Het overige geld moet banen creëren in duurzame energie, bijvoorbeeld met waterstofprojecten. Door het beëindigen van de gaswinning in het noorden dreigt daar veel werk te verdwijnen. De Amerikaanse president Trump heeft zijn voormalige nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn gratie verleend. De president maakte dat bekend op Twitter. Tegen Flynn liep een zaak omdat hij tegen de FBI had gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de VS rond de presidentsverkiezingen van 2016. De democratische leider Nancy Pelosi noemt de gratie een daad van ernstige corruptie en brutaal machtsmisbruik. Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen is tussen 2016 en 2018 vrijwel niet veranderd. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn tweejaarlijkse monitor. Het CBS heeft onderzocht wat er verdiend werd bij de overheid en in het bedrijfsleven. Bij de overheid verdienen mannen in 2016 5% meer dan vrouwen en 4% in 2018. Bij het bedrijfsleven bleef het verschil 7%. Volgens het CBS duurt het, als deze trend zich voortzet, nog 25 jaar voordat het verschil verdwenen is. Bij een brand in een flatgebouw in Capelle aan de IJssel zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt, van wie één ernstig. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een hond uit de flat heeft de brand niet overleefd. Een woning op de eerste verdieping is vermoedelijk helemaal uitgebrand. Vijf woningen zijn onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht kans op een bui, maar het is niet koud. Overdag in het midden van het land van tijd tot tijd regen. In het zuiden en noorden breekt de zon af en toe door.